Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Iets meer blije gezichten in Groningen. Vandaag is bekendgemaakt dat de gaswinning op 1 oktober naar nul gaat. Het was al duidelijk dat de gaskraan dicht zou gaan, maar een datum was er alleen nog niet. Al blijven de gasputten nog een jaar open voor het geval het heel koud wordt. En dat maakt dit statenlid toch wel boos. Het belangrijkste is, is de veiligheid van eh, onze inwoners. En als je het echt meent, eh, dan gooi je alles dicht per 1 oktober en zit je de veiligheid voorop. Ja, nu duurt dat nog een jaar. Op 1 oktober volgend jaar wordt de gaskraan dan echt definitief dichtgedraaid. Er liggen enorm veel bloemen bij de Albert Heijn in Den Haag... waar deze week een medewerker werd doodgestoken. De vrouw van 36 kwam uit Roemenië en werkte op een broodafdeling. Een man liep dinsdag na openingstijd recht op haar af en stak de vrouw neer. De verdachte is een bekende van de politie en heeft een enorm lang strafblad. Het is niet bekend of hij en het slachtoffer elkaar kenden. Ja, en dat er in Amsterdam veel mensen niet blij zijn met de knip. Een verkeersafsluiting in de stad. Dat wisten we al wel. Je bent al een, heel, half uur bezig om eh, zeg maar de Koentunnel in te gaan. Omdat het niet goed is aangegeven dat dit gedeelte ook is afgesloten. Ja. Jezus. De gemeente houdt het experiment om ervoor te zorgen dat minder mensen de auto pakken. En volgens AT5 worden veel verkeersregelaars die nu worden ingezet uitgescholden. Ze voelen zich niet veilig vanwege sommige eh, chauffeurs die stappen uit om gelijk eh, klappen uit te delen. Nou, die fietsers zijn echt hoofdpijn hoor. Sommigen luisteren, anderen willen nog uitdagen. Het liefst zou ze willen meppen, maar ik ben niet bevoegd ervoor hè. Dus ja, dan hou ik me gewoon in. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Altijd positief blijven. Ze hadden wel bloed van onder je nagels, maar toch wel altijd positief. Beste verkeersregelaar van de stad, hè? Ja, gelukkig zijn er ook nog dankbare mensen bij. Heb ik nog wat weer voor je. Vanavond komt er vanuit het westen iets meer bewolking aan. Het blijft wel lekker warm en boven de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het blijft droog en dan maximaal 28 graden. ZFM, verkeersupdate.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 jij bent rood, ik ben blauw. Soms doe ik een beetje koud, maar niet jouw fout. Je blik zegt maakt me niet uit. Jij hebt vertrouwen dat we goed gaan. 6.9 snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.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 Dus ik zeg, wat is die fucking vraag? Ik ben gone Stuur dat ik geen salto oh mijn jongens geen havo. Zal velen duren dingen, diamanten en die ringen kan je brengen naar Monaco. Om het duo stuur centen neef, om het duo stuur centen neef, om het duo stuur centen neef, om het duo stuur centen neef.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 I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile.